Het is twee uur, Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het dreigingsniveau in Nederland blijft ongewijzigd staan op oranje. Berichten over terreurdreigingen in Jemen brengen daar geen verandering in. Minister Timmermans maakte gisteravond bekend dat de Nederlandse ambassade in Jemen is genoemd als een mogelijk doelwit voor een aanslag. Daarom zijn ook de vier medewerkers van de diplomatieke post die er nog waren teruggehaald naar Nederland. Vorige week besloot de VS om de ambassades in Jemen en 18 andere landen voorlopig te sluiten, omdat er berichten opgepikt waren over aanslagen. Hoewel andere westerse landen ook ambassades in Jemen sloten, zag Nederland daar in eerste instantie van af. Toen de dreiging concreter werd, ging minister Timmermans om. Het treinongeluk in Canada van vorige maand betekent het einde van de verantwoordelijke spoorwegmaatschappij. Door het ongeluk in het stadje Lac Mégantic Raakte het bedrijf in financiële problemen... waarna het failliet is verklaard. Doordat het spoor nog steeds niet is vrijgegeven... liep het bedrijf veel geld mis. Verder zijn veel fondsen gereserveerd voor de schoonmaak van de rampplek... en toekomstige rechtszaken. In het stadje kwamen 47 mensen om het leven... toen een trein met tientallen oliewagons ontspoorde. Een groot deel van de lakmecantiek werd weggevaagd. André Rieu gaat een concert geven op de Noordpool. De violist en orkestleider is van plan om met 70 muzikanten af te reizen naar de Poolcirkel. Rieu wil al jaren een concert geven op de Noordpool om aandacht te vragen voor de klimaatverandering en het smelten van de ijskappen. Het concert staat nu gepland op 18 augustus volgend jaar. Alleen het weer kan nog roet in het eten gooien. Volgens zoon Pierre Rieu zal twee weken voor de geplande datum bekend zijn of het concert door kan gaan kosten voor de reis zijn zo'n 2,5 miljoen euro. Het weer vannacht vooral in het noorden en oosten nog wat regen.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 And so you wait to see what you do. forcing danger's way with his. albums van de afgelopen eeuw. Dat is dat eh, Songs in the Key of Life... waarin Stevie Wonder te horen is op tal van instrumenten... maar vooral natuurlijk ook als zanger. In dit geval hoorde je hem spelen op de piano, op de bas en de synthesizers. En hij speelde ook nog op de drums. Stevie Wonder dus, met het nummer Soft van dat Songs in the Key of Life uit 1976 goedemorgen allemaal. Of liever zeg nog goeienacht. <laughs> Het is nog een beetje te vroeg voor de morgen. Daar wacht ik nog een paar uur mee voordat ik je dat ga toewensen. In ieder geval goeienacht en voor sommigen misschien nog een goedenavond. Dit wordt de nacht klinkt anders bij de Varen op Radio 1. Had je juist eh, uitgebreid aandacht eh, in Casaluna voor de kunstfluit en de kunstfluiter. Dadelijk aandacht voor de dwarsfluit. De dwarsfluit in de popmuziek. Dat is ook mooi. Ik sta ook even stil bij het overlijden van eh, George Duke. Maar dan zijn we alweer ruim eh, een eh, uur verder. De jazztoetsenist die ook verdienstelijk is geweest in de popmuziek. En ook andere muziekjes die te maken hebben met dood en begrafenissen. Daar ga ik je mee confronteren. Maar dat is allemaal in het volgende uur hier bij de VARA op Radio 1. In de nacht klinkt anders. En ik het toch over dood en overlijdens hebt... Maandag 26 juli jongsleden toen overleed J.J. Kale. En het was voor de NTR aanleiding om vorige week een documentaire te herhalen... van deze singer-songwriter J.J. Kale. Dit vind ik eigenlijk wel het mooiste uit zijn oeuvre. Komt uit het album Five dat in 1979 verscheen. Met een heel orkest erbij, ook dat nog. The Sensitive Kind, dat is de titel van het nummer. Je hoort hier J.J. Kill dus. She had Don't misunderstand België komt deze jongeman. Uh, eh, hoewel de jongeman is ook wel aardig wat uh, uit. De DJ Dirk Zwartebroeks, dat is zijn naam. En eh, regelmatig treedt hij op, maar dan in gezelschap van nog een hoop muzikanten. Je kan hem de komende dagen bijvoorbeeld overmorgen gaan bekijken. In in de vuurmolen, treedt hij op. Vooral in België treedt hij op. En Hasselt is die op 11 augustus. En diezelfde dag treedt hij ook op, op, Mar op Marktrok in Leuven. Dubbele agenda. Maar de optredens zullen wel eh, aardig eh, qua tijd van elkaar afleggen. Want anders eh, heeft hij nou een stem van Leuven naar Hassel te gaan... wat gauw op zijn minst een uurtje rijden is. Buscemi, dus, die eh, komt beluisterd uit België met uh, Felice... en daarin dus centraal die dwarsfluit waar ik het over had. En de beroemdste dwarsfluiter op het gebied van popmuziek is Ian Anderson. maakte ooit Benefit, een LP, met Jethro Tull. All the LP het Benefit verscheen in 1970 van de groep Jethro Tull... met in de hoofdrol dus Ian Anderson op dwarsfluit te en ook verantwoordelijk voor de zang. Jethro Tull de band bestaat nog steeds. Die eh, treedt morgenavond op in uh, op wat wel een hele bijzondere locatie moet zijn, getuige de naam. Schloss Schwetzigen. Nou, dan eh, krijg je hele romantische ideeën inderdaad. Maar belangrijker voor eh, ons hier in Nederland... dat is uh, wellicht het optreden dat om de 11e van de 11e zal plaatsvinden. Eh, dit jaar, namelijk in 013 in Tilburg. Daar zal uh, Yes Hotel met Ian Anderson dus een concert geven. Inside, dat hoorde je van Ian Anderson en de mannen. En Thijs van Leer, daar hebben we Nederlandse dwarsfluiter. 1972, de LP Focus 3... met op dwarsfluit natuurlijk um, Thijs van Leer. Nummer van Jan Akkerman, wat je hoorde, Focus 3. En Thijs van Leer is nog steeds actief met een band die Focus heet. En die hebben recentelijk een aantal optredens in Nederland gedaan. En in september dan starten ze weer een nieuwe reeks van optredens. Dat begint in Uden. En verder gaan ze dan snel daarna de Noordzee over... want dan gaan ze een heleboel optredens in Engeland doen. Ook daar is Focus nog steeds populair in dat Verenigd Koninkrijk. Met natuurlijk dat gegeven dat ze in de jaren 70 een eh, aantal hits hadden... en dat de band toen echt wereldberoemd was. Focus dus, Thijs van Leren in de hoofdrol. Nog één uh, fluitmelodietje Saint-Germain. Saint-Germain... die in 2000 het album Tourist maakte. Maar daarop onder andere Rose Rouge. Maar ook dit nummer met op dwarsfluit Edouard Labour... die daaraan meewerkte. Zo vloedt de titel van dat nummer. En tot zover dan de dwarsfluit. En na de dwarsfluit tijd voor het orgel. Met Booker T. Ook nog steeds actief. De nieuwe single hier. zijn orgenspel is op een heel eh, boel soulplaten uit de jaren 60 te horen. Maar de man leeft nog steeds en die maakt nog steeds muziek en ook albums. Het meest recente album van hem heet Sound the Alarm. Gaat binnenkort uitkomen. En van dat album Sound the Alarm liet ik je net luisteren naar de single Booker T. Jones. Dus op het orgel. En de vocale medewerking was die van Jay James. Broken Heart, de titel van het nieuwe werk van Booker T. Dus zo dadelijk muziek uit Roemenië, gypsy muziek uit Roemenië. Maar eerst muziek uit Antwerpen. Geen volksmuziek, maar popmuziek. Tom Barman en de zijne. Sirens, Deus. Lumberjacks looking out for trees. Chopping days out of centuries. But you'll get them on their knees. cause they ain't so tough I heard things about him The dark sea is a callous host From North Pole to Pacific coast Pure blood is the Viking's toast But his heart will cry if he goes without it And the sirens always sing The chants from heaven Not expecting to be heard But the love that it will bring make hearts ever of those that go. The sweet call of the distant shore. They don't know what they're wishing for. If they knock on the devil's door, they better make sure they got something to say. Everybody has a life to fill. They hate waiting and they can't sit still. And what is time but something to kill until there's nothing left and the night has the last laugh. They all know a lucky ride only takes a few. Why have a soul when it's yours to lose? You gotta pick your fights, you got work to do. Some say that they're running away from what or where, now they wouldn't say. In their minds, they're never late, cause they ain't no one that is waiting for them. And the sirens all will sing. The chance from heaven not expecting to be heard, but the love that it will bring will make hearts ever of those that go. they can't resist, but they're not so tough. I heard things about them. Some say that they're running away from what or where, now they wouldn't say. On your old turf, you cannot stray, but you can get lost trying to find your way home. A virtue and upset. The sails will shiver, the promises will burn. mândrești cu ea Dar e greu la bătrânețe Nu știi cum să fugi de ea Frumos de la tinerețe Dar să te mândrești cu ea Dar e greu la bătrânețe Nu știi cum să fugi de ea O pai da. gypsy de Roma-klanken uit Roemenië. Zangeres Romica Pecunu, als ik het allemaal goed uitspreek. Romica Pecunu, die hoorde je met uh, Annie Maisi Stineretea. <laughs> Nou, met excuses aan degene die Romeins verstaan en spreken. Het zal wel niet helemaal correct uitgesproken zijn. Maar het staat wel correct straks op de playlist... die na afloop van de uitzending op de website van de Nacht Anders te vinden is. Dan weet je precies hoe het eh, uitgesproken zou moeten kunnen worden. Romika Pecono, dus een eh, zangeres die niet meer leeft, 1996 overleden op eh, ongeveer 70 jaar leeftijd, want haar exacte geboortedatum die is niet bekend. En eh, ze was al heel jong bezig met zingen. Toen ze 14 jaar was, toen was ze al te vinden in eh, kroegen en in kleine zaaltjes. En een neef van haar viel op dat ze best goed kon zingen. Dus die heeft haar naar voren geduwd om op het podium het een en ander te gaan doen. En ze was pas 38 jaar toen de eerste LP gemaakt werd van deze Romica Pekounou. Zo dadelijk Joep van het Hek. Een jonge Joep van het Hek uit 1981, toen hij nog deel uitmaakte van het gezelschap Cabrenach, Nacht. Maar police. Met Sting in de hoofdrol. Dit is van Synchronicity. Synchronicity. Tea in the Sahara. if our minds are deranged, please don't ask us why. Beneath the sheltering sky, we have this strange obsession. You have the means in your possession. See in the star with you. man agreed he would satisfy their need. So they danced for his pleasure with a joy you could not measure. They'd wait for him here, the same place every year, beneath the sheltering sky. Across the desert he would fly. Gee in the Sahara. Mm-hmm. manoeuvre schoot ik de foute kant van de Koentunnel binnen. Scherp om het ik allerlei tegenliggers... en op het moment dat het weer licht werd, werd ik aangehouden door een Porsche van de Rijkspolitie. Dat is ook toevallig, sprak ik zenuwachtig. Nee, zegt de man, we staan hier de hele dag bejaarden op te vangen. U bent nog erg jong voor dit soort acties. Heeft u misschien gedronken? Ik zeg, nee, ik ben afgekeurd. Ik drink nog maar halve dagen. Ehm, heeft u wel uw rijbewijs bij u? Ik zeg, nee, dat heb ik nooit bij me, maar het nummer weet ik wel uit mijn hoofd. Dat is... Uh... Eh, 1. Dat zei ik, ja. 254-3611. Die zoeken we op, sprak de collega Helm en verdween naar de mobilifoon om mijn gegevens op te vragen. Onderhand dat het verkeer langs denderde, schreeuwde ik een interessant gesprek met de Rijkspolitieman. Ik vroeg hoe die nou zo bij de politie gekomen was. Of hij getrokken was door zo'n advertentie uit de omroepgids met als koop. Wie durft? Dat zei ik, ja. Wie durft? Nee, zei hij, hij had altijd al graag bij de politie gewild... maar A was hij kort en B had hij geen MAVO. Dus was hij begonnen bij de HB-bewakingsdienst... terwijl het was nog een heel probleem om daarbij te komen... want hij had geen strafblad. Maar na een paar, maar na een paar kraakjes was hij dan toch bouffier geworden. Maar toen had hij op Koninginnedag de acties van de mobiele eenheid op televisie gezien... en werd hij toch wel getrokken door het grote werk. Dus dat werd elke avond hard studeren op de koude zolderkamer. En toen hij eenmaal lang genoeg was, was hij bij de verkeerspolitie gekomen. Maar hij hoopte gauw promotie tot gummiknuppel te maken... Hoe verloopt zo'n selectie? schreeuwde ik. Met de meetlat, antwoordde hij. Oh, hoe lang je bent. Nee, zegt hij, ze meten hoe dicht je ogen bij je neus staan. Hoe minder centimeters er tussen je pupillen is... hoe meer kans je maakt om bij de mobiele eenheid te komen. Daar was zijn collega terug met de gegevens. Nou, meneer heeft inderdaad zijn rijbewijs. Voor de rest staat er nog 60 gulden aan parkeerbodden uit. De Finatenbank zou het trouwens ook wel prettig vinden... als u een stukje van uw achterstand zou inlopen. En als u straks thuis komt, ligt er een dwangbevel van de belastingen op u te wachten. Het zweet dat gutste in mijn ogen. Zo, dus meneer is toch wel geschrokken van zijn niet zo ongevaarlijke actie, sprak de agent. Nee, zeg ik. Ik vind het een beetje eng wat die computer allemaal van me weet. Ach, toen nou, meneer, wij weten nog veel meer van u. Schoenmaat 39,5, Ajax-fan, niet praktiserend Rooms-katholiek... meegelopen in een abortusbetoging, geen voorstander van kernenergie... lid van de PSP en de TROS, donateur van korfbalvereniging Ons Eiberlest... twee jaar pianoles gehad, drie keer post uit de Sovjet-Unie ontvangen... Stop! Dat zei ik, ja. Maar als u geen gekke dingen doet en zich keurig gedraagt... dan is er helemaal niets aan de hand. Ik mocht contant afrekenen en zonder bon was het goedkoper. en straks staan ze achter in de zaal. En komen ze een van ons halen. Jou of mij of misschien ons allemaal. We hebben allemaal nog wel iets te betalen. Ja, straks staan ze achter in de zaal. Met honden, karabijnen, bajonetten. Ga maar mee, anders geeft het zo'n kabaal. Dat zijn nou eenmaal regels en ook wetten. En straks staan ze achter in de zaal en dan hoor je het gescheld, gegrom, gevoeter. Want misschien is er hier iemand illegaal. Of was het alleen maar een fout van de computer? what to 1965, de LP Rubber Soul... waar dit Drive My Car vandaan komt. Paul McCartney in de hoofdrol. Die was eh, verantwoordelijk voor de zang. En verder was McCartney ook nog te horen op de, de piano... en een van de gitaren die je hoorde... Werd ook bespeeld door Paul McCartney. In dit geval dus niet op de bas. De bas die werd bespeeld door George Harrison. Drive My van de Beatles uit 65. En daarvoor had je een opname uit het theater Diligentia in Den Haag, 1981. Joep van het Hek, toen nog actief bij cabaretgroep Nar. En de titel van de sketch die hoorde, Tunnel. En daarom vraag hoorde je dan eh, uit synchronicity... <laughs> Nou, dat is ook een tongbrik, hoor. Synchronicity. Synchronicity. Nou, zo kan het dan. De police met Sting in de hoofdrol. Je hebt hem misschien eh, afgelopen maand nog eh, kunnen zien in Rotterdam. Hij was op het North Sea Jazz Festival. En ook nog in uh, Tiene bij het Suikerrock Festival. Maar hier dan met de police. Van lang geleden, 1983, het nummer T in the Sahara. Yes, I know that my life's a gateway. Close to the mellow grave. And I know that the path's a highway. close to discarded days. With my four wheels still in spin, close to the howling wind. But I hope that I'm far from sinking in my own hazy way of thinking. Though I know there are waters on the rise, and they will come on by. I know that my time's a river close to a dried out lake. And I know that my heart's a mirror close to the window pane. While the day is still in light, close to the dark of night. But I hope that I'm far from sinking in my own. upon us are close to the ground below us. Though I know that the ends before us are close to the stars. Er is leuke muziek, doet wat nostalgisch aan, jaren 60-achtige. En het zijn twee broertjes die hoorden: Sander Brinks en Arnoud Brinks. En die opereren onder de naam Tangerine. En ik liet je luisteren naar een eh, nieuwe single van dit duo, Waters on the Rise. Zo dadelijk, eh, na het nieuws, over een eh, kwartiertje... dan kan je luisteren naar de tune van Zomergasten. En die ga ik helemaal draaien. De tune van Zomergast, het zondagavondprogramma van de VPRO. Dit is trouwens ook een tune, maar dan uit de jaren 70. Woody Herman, Ponteo. Bye.